4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Topman van den Burg van het Openbaar Ministerie vindt dat de maximumstraf voor doodslag omhoog moet. In trouw zegt hij dat het verschil met moord nu te groot is. De maximale straf voor moord, waarbij sprake is van voorbedachte raden... 30 jaar of levenslang. Doodslag is het resultaat van een opwelling en wordt lichter bestraft, maximaal 15 jaar... Maar het kan ook het sluitstuk zijn van een kwalijk patroon, vindt Van der Burg. Eerder riep de rechtbank Rotterdam al op tot het verkleinen van het verschil in strafmaat tussen moord en doodslag, na aanleiding van de zaak Humeira. Zeker 300 mensen zijn opgelicht doordat ze ingingen op nepadvertenties met BN'ers op Facebook, zegt de fraudehelpdesk. Ze maakten bij elkaar 3 miljoen euro over om rijk te worden met bitcoins, zoals hen werd beloofd, maar zagen daar niets van terug. In de advertentie stonden foto's van onder andere John de Mol, Jort Kelder en Humberto Tan... zonder dat die daarmee te maken hadden. Wikipedia wordt weer toegankelijk in Turkije... na een blokkade van meer dan 2,5 jaar... Niet alleen de Turkstalige versie van Wikipedia was onbereikbaar... maar ook die in andere talen. Het constitutionele hof in Ankara heeft bepaald dat de blokkade in strijd is... met de vrijheid van meningsuiting. Alle providers in Turkije moeten Wikipedia nu weer gaan vrijgeven. En de Amerikaanse Maagdeneilanden willen twee privé-eilanden in beslag nemen... die behoren tot het landgoed van Jeffrey Epstein. De steenrijke Amerikaan, die zelfmoord pleegde terwijl hij in voorarrest zat... zou daar vrouwen hebben misbruikt en tegen hun wil hebben vastgehouden. In de loop van de jaren zouden het er honderden zijn geweest.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 it's hours the rest of my life, I'm gonna love you. rest of For the rest of my life. For the rest of my life. For the rest of my life. For the rest of my life. For the rest of my life.